De leider van de terreurbeweging was volgens hem een held. Meer dan 100 studenten, docenten, hoogleraren en andere medewerkers van de Unie willen dat het bestuur aangifte doet tegen de docent. Demissionair onderwijsminister Moes zei dat vorige week ook al. Uitzendbureau Randstad heeft de afgelopen maanden minder geld verdiend. Er was minder vraag naar hun uitzendkrachten. Mijn collega Ruben van de economieredactie vertelt wat dat betekent. Dat eh, zegt dat eh, de arbeidsmarkt gewoon wat moeizamer aan het draaien is. Er zijn eh, wat minder extra handjes nodig bij bedrijven. En ja, dat merken uitzendbureaus. Er zijn dan minder uitzenders nodig. Vooral in de industrie ging het minder hard. Transportbedrijven en de zorg deden het volgens Randstad een stuk beter. De politie heeft drie jonge jongens uit Amsterdam opgepakt voor een ramkraak in Arnhem. Vannacht zouden ze het rolluik van een juwelier in het centrum kapot hebben geramd. De drie waren de vitrines aan het plunderen toen ze werden gesnapt. Het gaat om jongens van 18 en 19. De derde is nog minderjarig en ze zitten alle drie vast. En tientallen inwoners van het Noord-Hollandse dorp Hoogwoud zijn keihard opgelicht. Ze bestelden bijvoorbeeld nieuwe telefoons en andere dure apparaten en lieten die bezorgen. Maar kregen iets heel anders bezorgd, hoorde Hart van Nederland. Bij het openen kwamen wij tot de ontsteltenis dat er een koptelefoon in zat van de Action. Dat had je niet besteld? En wij hadden een drone besteld voor mijn zoon. Een hoesje van de Action en een, eh, een kabeltje van de Action. Maar geen dure iPhone? Geen dure iPhone, nee. Wat denk je dat er gebeurd is? Hebben ze in een loods uh, pakjes open zitten maken of wat? Ik, ik vermoed van wel. Ze hebben de politie ingeschakeld. Bezorgdienst DHL zegt dat er maatregelen zijn genomen. Ze onderzoeken nog wat er met de pakketjes is gebeurd. Het weer, dat is vandaag nog best oké met een mix van zon en wolken.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 I have been thinking about you. Gevolgd door Roxette. I must have been love. En ik ga door met, ja, A Night Like This. Carol Emerald. atelier. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. In het open atelier werk je in je eigen tempo en stijl met verschillende materialen. Denk aan houtskool, softpastel, pen en inkt, aquarel, couche en acryl. Je kiest zelf je ontwerp, een landschap, een portret of iets anders dat je inspireert. Je krijgt persoonlijke tips en direct hulp waar nodig. Soms dagen we je uit om eens met een andere materiaal of techniek te werken. Zo ontdek je nieuwe kanten van je creativiteit en verruim je je blik. Vergeet niet je eigen materialen mee te nemen. Papier, doek, potloden, verf, wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. Met de Zandvoortpas krijg je 25% korting op de cursusprijs. Als u een kopie van uw Zandvoortpas inlevert. En het dinsdag, elke dinsdag, van half tien tot twaalf uur. Ik ga door met een Duits plaatje. Matthias Rijm, verdammt, ik lieb dich. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht.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 Sieben Bier, Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich bleib. vandaag van mijn 3 in 1 gekozen voor een hele bijzondere vrouw. Eve Marie Cassidy. Geboren in 1963 en helaas overleden in 96. Was een Amerikaanse zangeres die een aantal bekende nummers in eigen stijl coverde. Tijdens haar leven werd ze niet bekend, maar nadat ze was overleden aan de gevolgen van kanker kwam het verlaten muzieksucces. Twee jaar later, na haar dood, kwam een tape met Cassidy's versie over over the Rainbow terecht bij de Britse radiostation BBC Radio 2. Het nummer werd gefilmd door een amateur tijdens het optreden in de Blues Alley in Washington op 3 januari 1996. Ik heb gekozen voor Yves Cassidy achterinvolgens met Autumn Leaves, Field of Gold en Over the Rainbow. Veel plezier. You Dit was Kaoma met Danscado de Lambada.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 Je bepaalt wanneer en wat je doet. Flexibel, dankbaar en heel dichtbij. Ook iets voor jou? Word plusmaatje en maak samen het verschil. Wil je meer weten of je eigen aanmelden? Dat kan via paulien.honner plus.zandvoort.nl En ik ga door met de Nederlandstalige.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 Elke week gezelligheid bij Pluspunt. Bij Pluspunt is het hele jaar door iets te doen. Kom langs bij de koffie in, speel een potje biljart, doe mee met de locomotief... laat je helpen in de formulierenwerkplaats... of haak brei mee met de breikunstenaars. Zo is er altijd een plek om samen te komen, iets te leren... of gewoon te genieten van elkaars gezelschap. Bekijk de hele kalender met alle activiteiten op plus.zandvoort.nl. De Rolling Stones met Paint in Black. cars and they are painted black With flowers and my love hope never to come back I see people turn their heads and quickly look away Like a newborn baby, it just happens every day I look inside myself and see my heart is black it's my red door, I must have it painted black.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 Pink de artiestennaam van Alicia Beth Moore... geboren in 1979, is een Amerikaanse zangeres en actrice. In de beginjaren van haar carrière liet Pink vooral rhythm and blues en rap horen. Later zocht ze meer de popmuziek en de dancepop op.